uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De jonge Rotterdammer die vastzit voor de aanslag op Peter R. de Vries is Delano G., een man van Antilliaanse afkomst... die al eerder met de politie in aanraking is geweest, melden de Telegraaf en de Gelderlander. G. zou de schutter zijn geweest. En hij zou een tweede adres hebben gehad in Tiel, waar de politie huiszoeking heeft gedaan. De andere verdachte is de Pool Camille E., die de vluchtwagen zou hebben bestuurd, melden de kranten. De politie wil er niets over zeggen. Sommige uitgaansgelegenheden, onder meer in Amsterdam en Veendam, gaan weer dicht... omdat het aantal coronabesmettingen oploopt. De clubs en discotheken waren net een paar weken open... maar vinden het risico te groot dat mensen er besmet raken. Ze zeggen ook dat nog steeds veel bezoekers hun test- en toegangsbewijzen niet op orde hebben. In Haiti zijn vier verdachten van de moord op president Moïse doodgeschoten... Twee anderen zijn gearresteerd, meldt de politie. De mannen hielden drie agenten gegijzeld, maar die zouden zijn bevrijd. Gisteravond riep de regering van Haiti de noodtoestand uit... nadat de president in zijn huis was overvallen door zwaar bewapende aanvallers. Zijn vrouw raakte gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De noodtoestand zou zijn bedoeld om de aanvallers makkelijker op te sporen. En er is wel degelijk interesse van aannemers en andere marktpartijen... om te investeren in nieuwe Nederlandse kerncentrales. Dat zegt staatssecretaris Jessilgus van Economische Zaken na onderzoek. Voorwaarde is wel dat de overheid de bouw financieel rendabel maakt... en dat er maatschappelijk draagvlak is. Jessilgus laat nu extra studie om te doen om te zien welke rol kernenergie na 2030 kan spelen.